Verschillende vrouwen hebben hierover bij de partij geklaagd. Eén van hen heeft ook aangifte gedaan bij de politie over ongeoorloofd gedrag door Van Dijk. En dat is dus nu voor hem om eh, aanleiding op te stappen uit eh, de, eh, uit de Kamer. Drie jaar geleden deed voor het eerst een vrouw een melding over het gedrag van Gijs van Dijk. En de afgelopen dagen kwamen er meer meldingen binnen. Het kabinet maakte vandaag bekend dat Mariette Hamer aan de slag gaat als regeringscommissaris tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zij gaat het kabinet gevraagd en ongevraagd advies geven over dit onderwerp. Als je morgen iets te hard rijdt, schrijft oom agent waarschijnlijk niet meteen een bom uit. De politievakbonden roepen leden op om vanaf morgen geen boetes meer uit te delen voor lichte overtredingen. Het is een protest. De vakbonden zijn boos dat het kabinet niets doet met hun eisen voor een nieuwe CAO. Er zit nog één activist hoog in de boom in Limburg. Een groep demonstranten zat in het Sterrenbos in Borne... om te demonstreren tegen de nieuwbouw van een autofabriek. Vanmorgen is de politie begonnen om de boel te ontruimen. Maar één van de actievoerders zit er dus nog steeds. Hij zit zo hoog in de boom dat de hoogwerker er niet bij kan. En bij de aankomende coronapersconferentie mist er een vertrouwd gezicht. Premier Mark Rutte is er volgende week dinsdag niet bij. Hij heeft dan een debat in de Eerste Kamer. Zorgminister Ernst Kuipers staat er dus in zijn uppie. Maar waarschijnlijk komt hij wel met goed nieuws, want het kabinet denkt aan versoepelingen. Studenten van het Zatkin College in Rotterdam gaan geld inzamelen om psychische problemen onder jongeren aan te kaarten. Ze gaan daarvoor de Rotterdam Marathon lopen. Eind vorig jaar stapte een klasgenoot plots uit het leven. We gaan eh, een shirtontwerp maken in eh, de kleur van Zatkin. En dan gaan we gewoon met één roze wolk eh, lopen om zoveel mogelijk aandacht te krijgen. Het geld gaat naar stichting Mind Young. Die helpt bij depressies onder jongeren. Kamp jezelf met neerslachtige gedachten en zie het leven niet meer zitten?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 De Palestijnen spreken van een executie. De VPRO zendt een documentaire reeks over popmuziek uit de jaren 80 en 90 niet uit. In de reeks is een VPRO-leidinggevende te zien die destijds grensoverschrijdend gedrag vertoonde. En SER-voorzitter Mariette Hamer wordt regeringscommissaris seksueel overschrijdend gedrag en seksueel geweld.